Dijsselbloem gaat dan naar de verschillende fracties toe. Eerder vanavond bleek dat de oppositiepartijen niet enthousiast zijn over de inzet van het kabinet bij de onderhandelingen. Ze noemen die teleurstellend. Minister Dijsselbloem heeft een lijst opgesteld met 20 opties waar het kabinet bereid is over te praten. Volgens de oppositie gaat het om een selectief lijstje en bovendien is het onduidelijk hoe de voorstellen betaald moeten worden. Het kabinet houdt vast aan 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Dijsselbloem probeert steun te krijgen van de oppositie voor een meerderheid in de Eerste Kamer. In een onderzoek naar fraude met antibiotica in de vleeskuikensector is beslag gelegd op auto's, woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen. Het gaat volgens het OM om een bedrag van in totaal 650.000 euro. Er is beslag gelegd bij twee hoofdverdachten in Overijssel en Groningen. Niet geregistreerde antibiotica zijn verboden omdat de toepassing ervan gevaarlijk is voor de gezondheid. Antibiotica-resistentie kan ertoe leiden dat infecties moeilijker bestreden kunnen worden. De drie mijnwerkers die vermist waren na een ongeluk in een kaliummijn in Duitsland zijn overleden. Volgens Duitse media zijn de drie op 700 meter diepte ingesloten geraakt na een explosie. Het ongeluk gebeurde in de deelstaat Turingen. Vier mijnwerkers konden zich op tijd uit de voeten maken. Simon van der Geest heeft de Gouden Griffel gewonnen, de prijs voor het beste kinderboek. Hij schreef het boek Spinder over de strijd tussen twee broers. De een heeft een insectenverzameling in de kelder, terwijl de ander de kelder wil gebruiken om te drummen. De jury noemt het boek virtuoos geschreven, spannend, beklemmend en psychologisch overtuigend.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 En niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een groot zanger. Die eh, hier begeleid werd door de band van Count Basie. Waarin ook weer allerlei muzikanten instrumentaal soleerden. Dit is het tweede uur van uh, eh, ZFM Jazz op zondag. Samengesteld en gepresenteerd vandaag door Peter Den Boer. En het thema van vandaag is vocalisten, dames en heren die zingen. Een beetje om en om, allerlei stijlen, allerlei vormen van begeleiding. Uit buitenland en binnenland. Binnenland, recentelijk overleden Rita Reis. Die horen we nu met het eh, trio van Weilen haar Pim Jacobs. Die eh, niet alleen piano speelt, maar ook eh, eh, synthesizer. En ik ga twee stukjes laten horen. Het eerste is een, ehm, een nummer dat door velen op de plaat is gezet... maar natuurlijk door niemand zoals zij dat doet. The Lonesome Roads. Look down, look down The lonesome road Before you travel alone look up, look up, and seek your maker before Gabriel blows his horn. Weary toted, such a load, trudging down that lonesome road. Look down, look down, that lonesome road. geleid door het eh, trio van Pim Jacobs. En dat is het trio waarin eh, jarenlang, 25 jaar lang gespeeld heeft Peter Ipma, de drummer die we zojuist hoorden met eh, de, de, brushes. Die zorgt dat de, de machine gewoon blijft draaien. En die Peter Ipma die heeft ook mede de klank bepaald van van het, trio. Heeft ook een hele tijd in de Dutch Twinkelers Band gespeeld. Hij is een maand of twee geleden overleden. Ik laat nog één stukje horen van uh, Rita Reis met haar trio. Nu in een ehm, wat andere setting of een andere eh, sound. Ehm, they can take that away from me. sip your tea. The memory of all that. No, they can't take that away from me. The way you smile just beams. The way you sing of Kate. The way you haunt my dreams. way you hold your of key, the way you hung my dreams wereld gebeurt van alles. We hebben eh, vandaag allerlei eh, mannelijke en vrouwelijke vocalisten. En ik ga nu iemand laten horen die oorspronkelijk uit de popwereld komt... maar ehm, verbluffend goed meegaat in de big band wereld... en eh, een hele goede performance heeft. Ehm, dat is Paul Anka... Paul Anka is, eh, ik dacht een jaar of drie geleden... twee, drie jaar geleden hier in Nederland nog geweest... met een fantastische band om uh, zijn eh, big band repertoire te laten horen. En dat ligt er niet om.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 Dat eh, is 9 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dank u wel. En hij schreef ook voor anderen. Onder meer uh, schreef hij het nummer eh, My Way voor zijn goede vriend Frank Sinatra. En voor Tom Jones heeft hij geschreven. Hij heeft de titelsong geschreven van de film The Longest Day. Dus hij is van alle markten thuis. En zoals gezegd, hij treedt nog steeds op. We gaan nu naar een dame die eh, ook haar sporen ruimschoots heeft verdiend. En we gaan iets eh, in de mm, eh, Zuid-Amerikaanse wereld vertolken. Dat is een nummer van Jobim Trieste. En wij gaan luisteren naar Diana Reeves. I think my first major experience of touring... uh, was with Sergio Mendez, and it was wonderful. Um, it was an experience that really inspired my life. I um, was introduced to a lot of wonderful music. I'd like to take you on that journey with me right now. And here to take us on that journey is my good friend Homero Lubombo from Rio de Janeiro. a dream that never will be, will never be. Dreamer awake, wake up and see All beauty is an aeroplane. So high that I can stand the strain. A heart that stops when you pass by, only to cause me pain. Sad is to live in solitude Loro beva, loro viva, lo beve, beve, viva, po di vi, viva, pa, pa di li li li da, li li li bo bo, beva, do de bo bo, do te do, shoro, la pi loro be lu di va, bom bo de do do, lende de do do, bo be do ba, bom beva, la la la, lo la la. bondo bam bara ile de baya bombo baya da da da tira borinda mororori bom bebe beberulo da cause me pain. Sad is to live in solitude. Do do do do da do ba do ba do, do di do ba do bi do da do, do da do ba do ba do da do di do ba do da do i do about do somebody do dong, do just don't don't do da do and don't do I do ba do I do da do do ba do bong do ba do ba da. Bublé? Nee, met Dusk. Met Dusk. Michael Bublé komt misschien nog wel langs, maar dit was... Een aantal van de mensen die ik vandaag in het programma laat horen... programma dat gewijd is aan zingen... die begeleidt ook zichzelf. En een daarvan is uh, eh, Nina Simone. En die, eh, die gaan we natuurlijk nu horen met het nummer live opgenomen Just in Time. Just in time when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever seen two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we'll make with our lips when we kiss. And there's weepy old Willow. He really knows how to cry that's how I'd cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, one more kiss and then we'll go flying off to birdland high in the sky up above, just because we're in love. Ba ba da ba da da da da. diba, ba dim diba, we da da da da ba, ba da da da da dee, dee do do do ba da dee da do da, ba da da da da do da ba ba do da, oh ah, ba da ba da ba da da da, we da da da do do da, ba da da da da da da da da. Yeah. then we'll go flying off to Birdland high in the sky up above. Just because we're in love, lullaby a Birdland whisper low. One more kiss and then we'll go flying off to Birdland high in the sky up above. Just because we're in love, lullaby, lullaby. de boven alles herkenbare heze stem van Mel Tormé... die eh, hier te horen was in Lullaby of Birdland. Mel Tormé, in 1999 overleden... is heel zijn leven bezig geweest met muziek. Al heel jonge leeftijd eh, was hij daar al mee doende. Hij heeft eh, platen bij de vleet gemaakt. Hij was jazzcomponist... Eh, goed arrangeur, drummer is hij geweest, acteur en hij heeft eh, boeken geschreven. En is heel zijn leven bezig geweest met het hm, produceren, maken en veranderen en verzinnen van muziek. Heel mooi. Ik laat nog één stukje horen. Ehm, en dat is een vertolking van Blue Moon. in eh, de jazzprogramma's stevast. En met plezier ook Nederlandse eh, jazzmuzikanten. En ik wil graag eens laten horen nu van het eh, in onze streken zeer bekende duo Mulder en Mulder. In dit geval het kwartet Mulder en Mulder. Waar Frits K.T., onze landelijk zeer bekende saxofonist, ook op te horen is. En dat is een een, een mooi nummer, punt. En het is eh, getiteld Wonderful. It's wonderful. It's marvelous that you should care. Wonderful, Vivian Mulder... met de trio Mulder en Mulder... die begeleid werden door als extra gast... Frits Katé op de tenorsax. We blijven bij een Nederlandse muzici. Ook uit Haarlem komt Ronald Jansen Heidmaier. En die heeft ehm, een plaat opgenomen als lid van de Aces of Swing... Menno Daams, Robert Veen, Tilmer Junius, Joep Peters, Jan Voogd en Louis erbij. Good old Louis erbij. En die ehm, hebben een Amerikaanse zangeres uitgenodigd, V. Victor. En die zijn te horen in een standard Bye Bye Blackbird. and low. by five, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual.